Vijf uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Op de IC-afdelingen zijn de afgelopen dag twee coronapatiënten opgenomen. Er liggen er nu in totaal 79. Het is de tweede dag op rij dat het aantal coronapatiënten op de IC stijgt. Gisteren kwamen er vier mensen bij. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding is er geen reden tot zorg... omdat het aantal opnames nog altijd laag ligt. Het RIVM meldde vandaag twee nieuwe coronadoden... En er werden 143 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. In de verpleeghuizen, waar weer bezoekers werden toegelaten... zijn geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Sinds een paar weken is onder strenge voorwaarden... weer één bezoeker per bewoner toegestaan. vanaf morgen mogen verpleeghuisbewoners... weer meer dan één bezoeker ontvangen. dat is een maand eerder dan gepland... op verzoek van de verpleeghuizen. De schuldeisers van de HEMA hebben een bod van 523 miljoen euro... van eigenaar Marcel Boekhoorn afgewezen. Boekhoorn wilde daarmee de schuldenlast van de winkelketen verlagen... maar de schuldeisers nemen er geen genoegen mee. Boekhoorn moest voor morgen een schuld van 50 miljoen aflossen... maar waarschijnlijk willen de schuldeisers de HEMA overdoen aan een andere partij... Onder meer het moederbedrijf van Blokker heeft belangstelling voor de HEMA. De Zwitserse autoriteiten zoeken een man die in een trein enkele kilo's goud heeft achtergelaten. Die hebben een waarde van ongeveer 170.000 euro. De man liet het goud vorig jaar oktober liggen in de trein van St. Gallen naar Luzern. Tot nu toe is de Zwitserse politie er niet in geslaagd om hem te vinden. Het weer op veel plaatsen nog broeierig warm met 22 tot 25 graden.